Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Jordanië is de gevallen. Daarbij zou een 17-jarige jongen zijn doodgeschoten, mogelijk de dader. Een Israëlier zou met steekwonden in een ziekenhuis zijn opgenomen. In Jordanië wonen veel Palestijnen. Mogelijk houdt de aanval verband met de felle protesten tegen Israël van de afgelopen week... tegen het plaatsen van detectiepoortjes op de Tempelberg in Jeruzalem. In Amman en elders in Jordanië gingen duizenden mensen de straat op... waarbij tot een jihad tegen Israël werd opgeroepen. Het Amerikaanse congres stuurt aan op nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders in het congres zijn het eens geworden over een nieuwe wet... die stelt dat de bestaande sancties van kracht blijven... en dat er nieuwe sancties bijkomen. Niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen Iran en Noord-Korea. Daarmee wordt het voor president Trump vrijwel onmogelijk om maatregelen tegen Rusland op te heffen of uit te stellen. Daarop had het Witte Huis eerder gezinspeeld. Ook medestanders van Trump in het congres steunen de wet. Rome kampt met een gebrek aan drinkwater. Het waterleidingbedrijf dreigt nu de inwoners op rantsoen te zetten. Ze krijgen dan acht uur per dag geen water. Nu wordt er nog water uit een nabijgelegen meer gehaald... maar vanaf vrijdag mag dat niet meer van de autoriteiten... omdat het lage waterpeil slecht is voor de natuur. Het waterleidingbedrijf zegt dat een waterrantsoen... voor de 3 miljoen inwoners van Rome dan onvermijdelijk is. Op het WK Para-atletiek in Londen heeft Marlou van Rijn voor de derde keer op rij de wereldtitel op de 200 meter gewonnen. Vorige week raakte ze de titel op de 100 meter kwijt. Maar op de dubbele afstand was ze vandaag oppermachtig. Van Rijn was ruim een seconde sneller dan de Duitse nummer 2. Het WK voor atleten met een beperking wordt vandaag afgesloten. De Nederlandse ploeg won één gouden, vijf zilveren en één bronzen medaille. Het weer, vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog.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 Twee eh, albums van hetzelfde label. En dan heb ik het over het label ARC Music, Ark Music. En het eerste eh, album is een gloednieuwe van Mary Ann Kennedy. Eh, ja, de titel van het album kan ik hier helaas niet uitspreken. Ik ben de taal niet machtig. Uh, maar je kan het natuurlijk wel allemaal lezen. En alle informatie over Mary Ann Via de website van Peaceful Radio. peacefulradio.info daar kan je het allemaal terugvinden. En verder hebben we natuurlijk nog eh, een, ja, dat is een meneer.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 sarstje enge kava i leisen står. Kåre gire skappa i nåden, kå hjades låcherok, kå hikava ni fjejen, maden janan magen oss. Schein haro, schein, schein haro, schein, schein, spytter i ferd fjava pasht Eli puan ki et chaynchen vloi Koho osses and krampare Wasser chome saren pio Ego chanes jo Ach, be good of God and a I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio.